Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De omstreden Franse wet die het ontkennen van de Armeense genocide strafbaar stelt... wordt binnen twee weken van kracht. Volgens een woordvoerder van president Sarkozy zal de president de wet binnen de normale termijn ondertekenen. En dat is twee weken. Op de wet die gisteravond werd goedgekeurd door de Franse Senaat is woedend gereageerd door Turkije. Volgens dat land was de dood van honderdduizenden Armeniërs in 1915 geen volkerenmoord. Sarkozy heeft de Turkse premier Erdogan een verzoenende brief gestuurd. Volgens hem is de nieuwe wet niet tegen een bepaald land gericht en alleen bedoeld om het lijden van de Armeniërs aan de orde te stellen. Het Duitse energiebedrijf E.ON schrapt wereldwijd 11.000 banen. Zo wil het bedrijf de komende jaren 9,5 miljard euro besparen. Een gedeelte van dat geld wil E.ON gebruiken voor investeringen in duurzame energie. Na de atoomcrisis in Fukushima in Japan besloot Duitsland alle kerncentrales te sluiten, waaronder twee centrales van E.ON. Het bedrijf heeft de afgelopen maanden met de vakbonden onderhandeld over de sanering. Inmiddels hebben ze een akkoord bereikt. De Belgische politie heeft huiszoeking gedaan bij diverse Rooms-Katholieke instellingen in verband met het grote onderzoek naar seksueel misbruik. Zo'n 100 persoonlijke dossiers van geestelijken zijn daarbij in beslag genomen. De doorzoekingen waren bij verschillende orders en kloostergemeenschappen. Vorige week waren er huiszoekingen in Belgische bisdommen. Politie en justitie waren op zoek naar aanwijzingen dat kerkleiders op de hoogte waren van het misbruik. Het weer, vanavond overwegend droog, maar vooral in Zeeland ook een spat regen. Vannacht in het noordoosten lichte vorst, morgen bewolkt met wat lichte regen, maximaal rond 6 graden. Dit was het NOS Show. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Blaakem en knooppunt Eemnes 4 kilometer. Dat is een aanrijding bij het knooppunt Eemnes en twee rijstroken dicht. Op de A10 de ring Amsterdam-West richting Zaanstad voor de Koentenol 4 kilometer. Tussen Osdorp en Alfred Rai 3 kilometer. Dat was een aanrijding, alle rijstroken zijn weer vrij. Andere kant op tussen Rai en Duivendrecht 3 kilometer. Op de A27 Utrecht-Breda voor knooppunt Gorkum staat 2 kilometer.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 Uh, now I'm chilling, fresh out of class, feeling like I'm on my own and I could probably own the building. Got my own car, no job, no children. Had a size project, me and Mac killed it. THC, MAC.